Michel Koenen met het NOS-journaal. Minister Hennis wil stoppen met de verdere ontwikkeling van het grootste ICT-project van de overheid ooit. Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van bronnen binnen en buiten Defensie. Het project moest de bedrijfsvoering binnen Defensie automatiseren en verbeteren. Het zou al in 2009 klaar moeten zijn en heeft tot nu toe bijna een half miljard gekost. Volgens de Algemene Rekenkamer liggen de kosten in werkelijkheid zelfs bijna twee keer zo hoog. Hennis zou nu wachten op een goed moment om de Tweede Kamer te informeren over het pijnlijke besluit om te stoppen. Het Nigeriaanse leger claimt 234 vrouwen en meisjes te hebben bevrijd. Ze werden vastgehouden door terreurbeweging Boko Haram in een bos in het noordoosten van het land. Het is de derde keer in een week tijd dat het leger een grote groep vrouwen en meisjes zou hebben gered. Het leger is bezig met een grote actie tegen Boko Haram. Ze willen de terroristen verjagen en alle gegijzelden bevrijden. In Rotterdam is een man om het leven gekomen bij een ruzie. Waarschijnlijk is hij neergestoken. Het gebeurde op straat in Delshaven. Agenten vonden de auto van de man een straat verderop. De omgeving is afgezet voor onderzoek en van de dader ontbreekt nog elk spoor. De familie van de omgekomen Freddie Gray is tevreden met de aanklachten tegen de zes agenten die bij zijn arrestatie waren betrokken. Zijn stiefvader zegt dat het een belangrijke stap is op weg naar gerechtigheid. De agenten uit Baltimore worden onder meer aangeklaagd voor doodslag. De dood van de zwarte Gray leidde afgelopen week tot geweld in de Amerikaanse stad. In de Amerikaanse staat Iowa is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep. De autoriteiten krijgen hierdoor meer geld en middelen om het virus te bestrijden. In totaal moesten bijna 17 miljoen kippen en kalkoenen worden geruimd. Het weer koelt af tot iets boven het vriespunt. In het binnenland kans op vorst aan de grond.